Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij protesten in Myanmar zijn vandaag tientallen mensen doodgeschoten. Volgens de VN zijn het er 38. Daarmee was vandaag de bloedigste dag van de protesten tot nu toe. Het is al een maand onrustig in Myanmar sinds het leger de macht overnam van de regering. Elke dag gaan mensen de straat op. Eerst werd er bij de demonstraties alleen traangas en rubberkogels gebruikt. Maar sinds afgelopen weekend wordt er met scherp geschoten door de politie. Het is nog maar de vraag of mensen binnenkort op proefvakantie kunnen gaan. Reisorganisaties willen dat organiseren, zodat mensen op die manier, ook als ze niet gevaccineerd zijn, er weer eens lekker op uit kunnen. Maar het ministerie laat weten dat er nog geen groen licht voor is gegeven. Er is overleg, maar nog geen beslissing. En in de tuin van een veroordeelde wapenhandelaar in Brabant is waarschijnlijk een drugslab ontdekt. Agenten gingen vanochtend kijken bij het huis van Jan B. in Hulten... na een tip over een gestolen oplegger. Dat bleek loos alarm, maar ze vonden dus wel iets anders, zegt deze verslaggever. Het zijn wat vaatjes, het is wat eindproduct, het zijn wat restanten. Maar je kan niet zeggen dat ze daar een heel groot drugslab hebben opgerold, nog sterker. Het is nog maar de vraag of er ook echt iets gemaakt is en eh, of het dan ook mogelijk amfetamine is geweest. Ja, agenten hebben een man uit Kroatië opgepakt die op het terrein in een staakerven woont. De politie gaat onderzoeken of hij er iets mee te maken heeft. En Thierry Baudet heeft vandaag voor niks urenlang in de auto gezeten. Hij was bij een bijeenkomst van Forum voor Democratie op een plein in het Zuid-Limburgse Heerlen mochten max 200 mensen bij zijn. Dus de gemeente had voor iedereen een stip op de grond getekend. Hier zie ik nog een stip, hier kan nog iemand staan. Dus het is echt een stoelendans, dames en heren. <laughs> Het spijt me ontzettend. Dit zijn de afspraken. En dan kijk ik ook even naar de politie. Volgens mij zijn we nu goed. Ja, maar de politie dacht daar anders over. Want het was veel drukker dan was toegestaan. En dus... Het, ehm, het is verschrikkelijk. Maar eh, ik mag niks meer zeggen. Ik moet weg. Het... Eh, na meerdere keren te hebben gewaarschuwd liet de gemeente het plein schoonvegen.